en dan zullen ze worden geholpen om terug te gaan naar het land van herkomst. Eh, mogelijk met training, scholing of anderszins eh, om daar een nieuw leven op te kunnen bouwen. De VVD en het CDA vinden het een goed plan, maar de SP ziet er niks in... omdat uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet naar een land waar ze helemaal niet vandaan komen. Wij vinden dat mensen die niet in Nederland mogen blijven terug moeten naar het land waar zij vandaan komen... En als dat niet lukt, omdat die landen hen weigeren op te nemen... dan zullen we de druk toe moeten laten nemen op die landen. En bovendien, wat kost dat allemaal eh, voor Nederland? En laten we nou oppassen dat dit niet een pervers verdienmodel wordt... voor de wat armere landen op deze wereld. Rusland lijkt Nederlandse scholieren te ronselen voor spionageklussen. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Maandag zijn twee jongens van 17 opgepakt die mogelijk aan het werk waren voor de Russische inlichtingendienst. De Telegraaf sprak een van hun vaders en die zegt dat zijn zoon wordt verdacht van het uitvoeren van hekopdrachten in Den Haag. De jongens zouden bij Europol en de Canadese ambassade netwerken in kaart hebben gebracht en data hebben gestolen. ChatGPT verwijst veel te vaak naar 113 zelfmoordpreventie... blijkt het onderzoek van mijn collega's bij NOS Stories. Als je ChatGPT vragen stelt over psychische klachten... krijg je al snel het advies om 113 te bellen. Daar is die stichting zelf niet blij mee. Onze hulplijn van 113 is er speciaal voor mensen die gedachten hebben aan zelfdoding. Ehm, we zien dat ChatGPT ook wel regelmatig mensen verwijst... waar geen sprake is voor gedachten aan zelfdoding. Daarom zouden AI-tools veel beter naar een psycholoog... of de geestelijke gezondheidszorg kunnen verwijzen. Heb ik het weer nog voor je? De dag begint op veel plekken zonnig. Later schuiven de wolken steeds vaker voor de zon.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 Na maanden onderhandelen komt TikTok volgens president Trump voor een deel in Amerikaanse handen. Een verbod op TikTok in de VS lijkt daarmee van de baan, al heeft China nog niet gereageerd. Mensen met mentale problemen worden door ChatGPT soms onnodig doorverwezen naar hulplijn 113.